Ook de N57 is deels afgesloten. Volgens de veiligheidsregio zorgt de droogte ervoor dat de brand zich verder kan uitbreiden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Er zijn nog geen gewonden gevallen. Het water in de Nederlandse rivieren is opnieuw verder gedaald. Niet alleen de Rijn, maar ook door de Maas stroomt minder water. Omdat er ook geen regen valt, wordt het steeds lastiger om aan de vraag naar water te voldoen. Veel horecaondernemers zijn niet blij met de GGD. Zij staan te springen om nieuw personeel, maar veel mensen, worden weggekaapt om te helpen bij de nieuwe corona-prikrondes. Volgens de GGD is het niet anders. Het is ook belangrijk dat Nederland gevaccineerd wordt. Dat mensen bij ons terecht kunnen. Zodat mensen later ook niet in het ziekenhuis komen. En gewoon wel naar dat terras kunnen. Waar ze een biertje willen drinken of iets anders. De horeca is vooral bang dat veel personeel vertrekt. Omdat de GGD beter betaalt. En als je in je vakantie lekker ontspannen aan het struinen bent door een onbekende stad... dan ben je misschien niet altijd op zijn scherpst. En precies dan slaan zakrollers hun slag. Om daar een beetje bewustzijn voor te creëren... beroofde de politie mensen op een braderie in het Gelderse Voorthuizen van hun spullen. Mag ik u wat vragen? Heeft u uw waardevolle spullen in uw tas? Ik had mijn rugzak achterop en uh, ze zeggen dat we eh, mensen wel eens een keer een eh, mesje hebben... dat, je, dat ze hem ook kunnen snijden. En dat je beter voorop kunt hangen, dat je dan meer zicht op hebt zo gezegd. En je kan je buik verstoppen. Alle slachtoffers kregen netjes hun spullen terug, met daarbij wat tips. Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat de waarde, persoonlijke waarde, als je denkt aan eh, portemonnees, telefoons, dat die zoveel mogelijk op het lijf in het zicht gedragen worden. Want uh, zakkenrollers zijn heel snel en ook op de braderie in Voorthuis eh, zullen ze actief zijn. En dan nog het weer. Vanavond helder, zonnig en warm. Het koelt af tot 15 graden. Morgen tropisch, volop zon en al maximaal 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar Middenmeer in beide richtingen dicht bij Middenmeer vanwege een technische storing bij de brug daar.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 Well, she broke your heart in two million pieces And your confidence is scattered on the wind Your mind is set on never even trying again favoriete album van de maand. Het geluid van de West Coast pin-ups die uit California komen... heeft veel te danken aan Bakersfield van Buck tot Graham. Met een knipoog naar terugrijdende deuntjes, waaronder Lust Life. punt van doen wat we doen is om niet vergeten te worden. Om te proberen een stempel op de wereld te drukken met een gitaar, met liedjes en met je stem, zegt Wade Bowen. Hij krijgt erbij steun van niemand minder dan Vince Gill. won't change the world. But there's and I feel like it has. A singer can't put lonely in a song until he's felt lonely like that. Calloused fingers, a poured out heart, and a dream much harder song. Oh, I don't know why I do what I do. I just know Texas afkomstige formatie The Ranch Road met de cover van deze week Modern Day Romance. We met on the highway She flagged me down Had a flat on her stingray With nobody around So I helped her out. She said, climb in. So I ditched my own pickup to see where that party would end. We spent the weekend in Reno in a honeymoon suite. Never saw the casino it took time to eat I never dreamed She would take me that far By the end of that weekend That girl took a hold of my heart It's just a modern day road oh, damn said goodbye Just a note by the phone It said thanks for the good times But it's time to move on Yes, a modern day romance has left me some old-fashioned pain. I said a modern day romance has left me some old-fashioned pain. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Chelsea Basham neemt ons mee naar Australië... waar ze ons toezinkt bij het licht van de maan. I don't know why you keep me out when you get lonely could trust me just enough to let me love to me if I live van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Mickey Newbury overleed in 2002 op 62-jarige leeftijd. Meer dan 1200 artiesten hebben zijn songs gecoverd. Zo werd een American Trilogy van Elvis Presley heel bekend. Maar Mickey maakt er zelf ook een prachtige, ingetogen song van. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there. Familiar Forgotten Feelings is door velen uitgebracht, maar eerst luisteren we nog naar Some Memories Are Better Left Alone. It makes me so sad walked through my mind as I lay searching for sleep. via Lonesome Road. De Antwerpse formatie Paris, Texas brengt het over het voetlicht. I'm going down the lonesome road. It's been so long. I sure do it again. en Americana bekroonde singer-songwriter en violiste Amanda Shires heeft met Take It Like a Man op de resetknop gedrukt en een plaat uitgebracht die zo anders is dan alles wat ze ooit heeft opgenomen dat je in de verleiding zou komen om te denken dat het haar debuutalbum is. Maar het is al haar zevende. Spotlight. Jake Faitland is een multi-instrumentalist en songwriter uit Saskatchewan, Canada. Zijn traditionele geluid en unieke stijl kunnen worden gedefinieerd als een mix van bluegrass en rockabilly uit de jaren 50, waarbij Jake zich naast zijn indrukwekkende zang ook specialiseerde op gitaar en banjo. Lester's Gitaar Blues en No More Pain in My Heart zijn twee songs van hem. guitar runs, that's what it always say. Well, Lester's guitar picking helped me lose the blues. I know it's nothing much, I bet you'd rather have a snooze. But I'd like to try my hand at Lester's guitar blues. Crossroads, Kees de Haan. Met Dance Hall Hell van Palmer Anthony in de hoofdrol sluit ik deze aflevering af. This town ain't big enough for us to hide. We both know where we'll both be tonight. Whiskey and strangers soaked in anger. Looking back at that last goodbye. When that swinging door opens, she'll walk back in my mind. slip down her side Cause I know you hope I see him hold you tight Blue eyes in danger, I can't blame her For this love lost lullaby Yeah, we get lost again splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. A rub dub, just relaxing in the tub. Thinking everything was alright. I stepped out the tub, put my feet on the floor. Wrapped the towel around me and I opened the door. And then I swish splash, I jumped back in the bath. How was I to know there was a party going on? It was a swishing and a splashing. I really with the feeling. Rockin' and grooving, yeah, rocking and rolling. forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on.